Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Suriname vraagt hulp van zorgmedewerkers die tijd over hebben. In die videoboodschap op tv sprak de minister van Volksgezondheid van een noodkreet. Verpleegkundigen, ziekenverzorgers en artsen wordt gevraagd te helpen in de strijd tegen corona. Volgens de minister verslechtert de situatie in Suriname. Dat komt onder meer doordat zorgpersoneel uitvalt omdat ze zelf ziek worden. De Australische stad Melbourne is getroffen door een zeldzame aardbeving. Door de beving met een kracht van 6.0 zijn gebouwen beschadigd. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De aardbeving was op veel plekken in het zuidoosten van het land te voelen. Van de steden Adelaide tot Sydney. De beving begon op 10 kilometer diepte, zo'n 200 kilometer van Melbourne. PvdA en GroenLinks gaan vandaag tijdens de algemene beschouwingen voorstellen... om de verhuurdersheffing af te schaffen. Dat is een geldbedrag dat woningcorporaties moeten betalen... over de waarde van hun huurhuizen. Het levert de overheid geld op, maar leidt volgens veel partijen tot hogere huren. Door de heffing af te schaffen kunnen de corporaties hun huren juist verlagen... en meer huizen bouwen, denken fractievoorzitters Ploemen en Klaver. De farmaceuten achter coronavaccins leveren te weinig aan armere landen... schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Onder meer AstraZeneca, Pfizer en Moderna doen hiermee te weinig om een mensenrechtencrisis te voorkomen, vinden ze. Amnesty wijst erop dat minder dan 1% van de mensen in lage inkomenslanden volledig is gevaccineerd. Vergeleken met 55% in rijke landen. Het weer, er kan nog wat mis zijn. Vanmorgen een frisse start van de dag. In de middag wat meer zon en het blijft ook droog. Het wordt tussen de 20 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Amersfoort... staat een korte file tussen Afrit Volendam en Zeeburg...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 Suriname vraagt alle zorgmedewerkers die tijd over hebben om zich te melden. In de videoboodschap op tv sprak de minister van Volksgezondheid van een noodkreet. Het gaat niet goed met de coronabesmettingen in het land. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president in een toespraak tot de VN. Er werd veel druk uitgeoefend op China om hiermee te stoppen. En PvdA en GroenLinks gaan vandaag tijdens het debat over de kabinetsplannen voorstellen om de verhuurdersheffing af te schaffen.